Volgens de autoriteit persoonsgegevens is dat portaal bereikbaar... via een gewone inlog met een wachtwoord. En dat is niet veilig genoeg. De uitkeringsinstantie krijgt een jaar de tijd om de beveiliging op te schroeven. Gebeurt dat niet, dan moet een dwangsom worden betaald van 150.000 euro per maand. Een Duitse verpleger heeft bekend dat hij zeker 100 patiënten heeft vermoord. Niels Heugel is al veroordeeld tot levenslang voor twee moorden en twee pogingen tot doodslag. Nu staat hij terecht voor 100 andere moorden. Hij spoot bij zeker 100 patiënten een medicijn in... dat ernstige hartritmestoornissen en een plotselinge bloeddrukdaling kan veroorzaken. Heukel hoopte als reddende engel te worden gezien als de reanimatie lukte. De man van 41 kon in de ziekenhuizen waar hij werkte jarenlang zijn gang gaan... totdat hij in 2005 op heterdaad werd betrapt... en dat hij werd veroordeeld voor twee moorden. In de gevangenis schepte hij op dat hij zeker 50 mensen had vermoord... en daarna was gestopt met tellen. In Zeeland heeft de politie ingegrepen bij een WhatsApp-groep... waarin scholieren elkaar aanspoorden tot vechtpartijen. Ze kregen een bericht waarin de politie hen opriep uit de groep te stappen. Deden ze dat niet, dan zou de politie even langskomen. De laatste tijd waren er vechtpartijen op middelbare scholen op Walcheren, meldt Omroep Zeeland. Als de leerlingen via sociale media geweld blijven uitlokken, worden ze strafrechtelijk vervolgd, schrijft de politie. Dan is weer nog op steeds meer plaatsen regen. De wind neemt toe naar vrij krachtig tot stormachtig aan zee... met kans op windstoten. Temperatuur vanmiddag 5 graden en vanavond een graad of 10. Morgen nu en dan zon en nog een enkele bui...